Hij werd vrijdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding die hem fataal is geworden. Vinkenoog schreef tientallen dichtbundels en was een veelgevraagd performer. Als wietambassadeur en oudste hippie van Nederland praatte hij graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. Vinkenoog debuteerde op zijn 21ste in het jaar dat hij naar Parijs vertrok om daar voor UNESCO te gaan werken. Hij redigeerde zijn eigen tijdschrift Blurp en schreef later ook voor het spirituele blad Bres. In 1951 stelde hij de poëziebloemlezing Atonaal samen met werk van vernieuwende dichters die sinds die tijd de vijftigers werden genoemd. In 2004 werd Vinkoog gekozen tot dichter des vaderlands... en de laatste jaren werkte hij samen met de eenmansband, eenmansband Spinvis. Simon Vinkenoog zou over een week 81 zijn geworden. Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft op bevel van oud-vicepresident Cheney... jarenlang informatie achtergehouden voor het Amerikaanse congres. Dat meldden de New York Times en persbureau AP. Het congres zou acht jaar lang niets hebben geweten over een terreurbestrijdingsprogramma omdat Cheney dat geheim wilde houden. Het programma is vorige maand stilgelegd door de directeur van de CIA... die zegt dat hij niet van het bestaan van het project afwist. Hij heeft inmiddels het congres achter gesloten deuren over de situatie geïnformeerd. Wat het geheime terreurbestrijdingsprogramma inhield is niet bekendgemaakt. In het voetbalstadion van Kerkrade is gisteravond het Wereldmuziekconcours geopend. Het staat internationaal bekend als het belangrijkste festival voor de blaasmuziek. De pauk, het symbool van het concours, werd met een helikopter in het stadion van Roda JC afgeleverd. Het is een vierjaarlijks evenement waar 20.000 muzikanten uit de hele wereld aan meedoen. Er zijn onder meer show, mars en concertwedstrijden.